Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De eerste ontmoeting in maanden tussen de presidenten Poetin en Erdogan... is volgens de Turkse delegatie in zeer positieve sfeer verlopen. De betrekkingen waren in juni verbeterd... toen Turkije excuses aanbood voor het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig... aan de Turk-Syrische grens. Poetin en Erdogan spraken anderhalf uur met elkaar. Turner Jury van Gelder is volgens zijn management enorm aangeslagen en kapot. Nu hij is weggestuurd van de Olympische Spelen wegens wangedrag. Zelf is van Gelder er nog niet aan toe om een reactie te geven, zei het management tegen het ANP. Begin deze middag landde van Gelder al op Schiphol. Volgens NOC-NSF heeft hij op grove wijze de normen en waarden van het Nederlandse team overtreden. Het gaat maanden langer duren voordat schildklierpatiënten weer het medicijn Tirax Duotap bij de apotheek kunnen krijgen. De fabrikant meldt dat de voorraden pas in het tweede kwartaal van volgend jaar worden aangevuld. Dat was eerder deze herfst gezegd. De problemen met de leveringen ontstonden toen de fabrikant een productielocatie sloot. Zo'n 350.000 mensen in Nederland hebben Tirax Duotap voorgeschreven gekregen. Israël zegt dat een VN-medewerker hulpgeld heeft doorgesluist aan de Palestijnse organisatie Hamas. De man is een Palestijn die werkt voor een hulporganisatie van de VS, VN. Hamas zou het geld hebben gebruikt voor de strijd in Gaza. Vorige week pakte Israël om dezelfde reden al een medewerker van een andere hulporganisatie op. De Belgische koning en koningin hebben in Charleroi het politiebureau bezocht... waar zaterdag twee agenten werden neergestoken. Koningin Mathilde sprak in het ziekenhuis in de Waalse stad ook met een van de gewonde agentes. Zaterdag viel een man de agentes aan met een kapmes.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 In de Randstad staan nu eh, zes files. Het valt reuze mee met de drukte dus. Een paar files springen eruit. Op eh, de A4 van Amsterdam naar Den Haag is bij Battenverdorp 2 kilometer. Er is eh, zojuist een auto stilgevallen. Twee rijstroken zijn dicht. Verder in de richting van Den Haag bij Leidsendam nog zes kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. Op de A20 richting Gouda staat bij Rotterdam Centrum 3 kilometer door een ongeluk.